Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet en glimlach, en dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Daar staat zijn laatste glas, wat sigaretten, zijn laatste boeket. En ik voel zijn hand op mijn schouder en zijn stem. Alles komt wel weer goed. Maar dat kan ik niet geloven. Want dit afscheid was heel anders dan voorheen. Dit was definitief. Ik ben nu alleen en hem had ik zo lief. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Ach, het komt toch wel vaker voor Straks komt je glimlach weer, ben je hem weer vergeten. <laughs> Dat zegt iedereen in mijn omgeving, maar ik weet dat is niet waar. Deze tranen drogen niet, dit gevoel gaat nooit voorbij. Want verdriet om te liefde is te zwaar om mee te dragen, want hij houdt niet meer van mij. Laat me alleen, zeur niet tegen mij. Ik mis hem, de wond is nog te vers. Als ik alleen ben, voel ik hem. me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloren. begrijp wat ik bedoel. Laat me alleen.